Jan van der Putten met het NOS Journaal. De Nederlandse glastuinbouw heeft veel last van de Afrikaanse fruitmot, meldt het AD. Die komt het land in met rozen die in Kenia worden gekweekt. Vooral telers van paprika's hebben schade van de fruitmot. Paprika's die zijn aangetast kunnen niet meer worden verkocht. De tuinbouwsector is bang dat de mot door de zachte winters in Nederland kan overleven... en pleit voor strengere importcontroles op onder meer rozen. Volgens de krant kreeg de Europese Commissie vorig jaar zo'n 1230 meldingen over onderschepte zendingen vanwege de mot. Een stijging van 70 procent. Boeren hebben steeds vaker te maken met diefstal van dure apparatuur. Het gaat onder meer om GPS-systemen die worden gebruikt bij het precies inzaaien van akkers. Verder gebruiken boeren tegenwoordig vaker dure sensoren en drones om hun gewassen te controleren. Grote agrarische verzekeraars zien het jaar al bijna een verdubbeling van het aantal diefstalclaims ten opzichte van 2018. Toen waren dat er 87, terwijl de teller nu al op 146 staat. Het Weerbureau van China heeft de zwaarste waarschuwing afgegeven... in verband met de orkaan Lekima. Die beweegt zich richting de oostkust. Onder meer voor Shanghai en de rivierdelta Yangtze zijn waarschuwingen afgegeven. Lekima heeft volgens het Weerbureau pieksnelheden van ruim 200 km per uur. De orkaan komt naar verwachting morgen aan land en gaat dan verder naar het noorden. In Waalwijk is vannacht een plofkraak gepleegd op een geldautomaat van ABN AMRO. De gevel van het pand is door de explosie zwaar beschadigd. Volgens getuigen vluchten twee daders weg op een scooter. Of ze iets hebben buitgemaakt is niet bekend. De explosieve opruimingsdienst is inmiddels aanwezig in Waalwijk... om te onderzoeken of er explosieven zijn achtergebleven. Het weer, buien, in het zuiden en oosten mogelijk met onweer, hagel en windstoten. Het wordt 23 tot 28 graden. Morgen af en toe een bui, geregeld zon en veel wind.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 Op zondagochtend vandaag samengesteld en gepresenteerd door Peter den Boer. Goedemorgen, luisteraars. Vandaag van alles wat in het eerste uur en in het tweede uur... Eh, heel veel aandacht voor jazz door Duitse muzikanten. Jazz in Duitsland. De een kleine geschiedenis van de Duitse jazz. Niet zo groot als de Amerikaanse, Engelse en Nederlandse... maar vooral eh, tot de jaren 70 mm, best toonaangevend in eh, Duitsland. Mulder en Mulder, daar begonnen we mee. How do you like your ex in the morning? En eh, iets zonnigs van een cd. The Girls, the Girls from Ipanema. Gaan we luisteren naar Bob Broekmeyer, de trombonist. Die, eh, zijn carrière begon bij Louis Prima en Woody Herman. En dan later overstapte naar Stan Getz. En toen was zijn kostje gekocht. Clark Terry, Jack Teagarden, Ted Jones, Mel Jewis. Enfin, gaat u luisteren. Wij gaan horen A Felicidade. Once I tried to capture the rapture of the night, silly dreams I knew would disappear. But it seems they left a souvenir. One refrain eternally will haunt me, taunt me. It came from nowhere wasn't meant for me. Why is it always reminding me of a love dream that never could be? Sweet song that wasn't meant for me. It came gliding into my heart riding on a moonbeam from above.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 Dat was Rebecca, Rebecca Kilgore. met de Moonsong. En zij zong bij het combo van Dan Barrett. Dan Barrett en his Extra Celestials. Een Celesta, die hoorden wij, dat is dat hoge pingeltje. Eh, eh, lijkt wel op een muziekdoosje. Een klein instrument dat eh, in de klassieke muziek af en toe gebruikt wordt. En daar werd een solo opgespeeld door de pianist van dat orkest, Dave Frisburg. Dan Barrett, een eh, Amerikaan die jarenlang eh, als gast optreedt op het grote Bredase Jazzfestival. En die een heerlijk combo om zich heen heeft verzameld op deze cd. En ehm, met voornoemde zangeres. Ik ga nog één stuk laten horen. Miss Brown to You. about what he does. Cause he's my guy. I guess he always was. He's careless about me. I don't think he tries. But once in a while, he'll hug me and smile. Then I can see me in his eyes. Oh, he's my guy know he'll always be. And I will try to keep him loving me however he wants me. I'm his until I die, for nobody knows better than I that he's my guy. Thank you. always was. He's careless about me. I don't think he tries. But once in a while, he'll hug me and smile. But I can see me in his eyes. Oh, he's my guy. I know he'll always be. And I will try. days until I die. For nobody knows better than I that He's my guy He's my guy. Dat werd uh, gezongen door Sarah Vaughan met Clifford Brown op de trompet. Ja, Herbie Mann op de fluit. Allemaal grote jongens. Roy Haynes op het slagwerk. Ehm, dat is natuurlijk het aardige. Dat zeg ik steeds. De, als je groot bent, ben je groot. Maar als je groot en royaal bent... dan laat je je steeds begeleiden door andere groten... zodat het een fantastisch product wordt. We gaan naar eh, meneer J.J. Johnson, de trombonist... die... Eh, ook om zich heen allemaal grote jongens heeft verzameld. Sony Rollins, John Lewis op de piano... Gene Remey op de bas ja, en Shadow Wilson op het slagwerk. Don't blame me. Thank you. Eh, naar een eh, geheel andere groep. En dat is eh, een, een, Nederlandse groep. The Handsome Harry Company. En dat is een, laten we zeggen, een meer dan frisse groep. Die allemaal eigen composities op de plaat heeft staan. En we gaan daar eens mee beginnen het nummer Twisted. tricks. Mm-hmm. I'll be drinking and thinking I'm gonna ruin and wreck old vintage port, a few pints of Guinness, light beer and dark beer, the nectar of the sinner. I'm smelly and bad. I'm enslaved to my gin. I'm raising my life. It's a shame and a sin, but I like to compete with the mightiest spirit. This very last battle is my soul merit. I get up and fight before I go down. while drinking them drown. Get pissed and go down. It's all in the game wij hoorden Arnold Klos op de piano in een eh, nummer Confirmation. Een compositie van Charlie Parker. En door wie werd hebben geleid Door een gouden tandem, zullen we maar zeggen. John Engels op het slagwerk. En de inmiddels hoogbejaarde Henk Haverhoek op de bas. Henk Haverhoek, die we recent een aantal concerten zagen als bassist meedoen eh, bij het orkest van Chris Barber op tournee in Engeland. We gaan nu naar ehm, een, laten we zeggen, een vakbroederorkest van Chris Barber. Dat is eh, de Dutch Swing, daar gaan we niet heen. Maar we gaan naar een van de huidige muzikanten, de fenomenale saxofonist, klarinetist David Lukacs. Alle jongens... Eh, van de huidige bezetting van de Dutch Swing... die doen allemaal ook ernaast eh, optredens en concerten en orkesten vormen... zoals eh, David Lukacs. En die heeft met een internationaal gezelschap... uit muzikanten eh, muzikant uit heel Europa... heeft hij een uh, quintet gevormd... en een prachtige cd gemaakt. Getiteld Dream City. En daarvan gaan wij luisteren naar There's Someone's in Love. David Lukacs van de cd Dream City. Ik ga nog een stukje laten horen. Een eigen compositie van hem. En die heet ook Dream City. across the meadows of my heart. High up in the sky, the little stars climb, always reminding me that we're apart. You wander down the lane and far away a song that will not die. Love is now the stardust of yesterday. The music of the years gone by. So Jones. Met een eh, compositie van Hoagie Carmichael. Stardust. En we hebben nog een stukje. Eh, ja, we hebben natuurlijk nog een stukje dat eh, we gaan draaien voor de wissel. De, oh, de wissel vanwege het einde uur. En dat is eh, meneer Lee John. Lee John en Sensuality heet het. took me with your power slowly till our bodies became as one in the heat of the moment my heart became open love overflowed shadows naked in the moonlight just a touch of sensuality shadows kiss and cool and so right sweet sweet sensuality. Well, now I surrender all of my feelings my mind, my body, my soul. You found the answer to what I've been needing. And I ain't letting go. You fill me with your fire slowly with one touch, baby. I explode. When two hearts beat as one, nothing else overcomes. Love overflows. Shadows naked in the moonlight, just a touch of sensuality. Shadows kiss and cool us alright, sweet, sweet, sweet sensuality. Shadows naked in the moonlight just a touch of sensuality.